Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Amsterdam Studentenkoor is nog altijd niet veilig voor leden. Daarom krijgt het voor het vijfde jaar op rij geen geld, schrijft het Parool. Vier jaar geleden draaiden onderwijsinstellingen de geldkraan voor het koor dicht. Het gebeurde na onder meer mishandelingen, vernederingen en vrouwonvriendelijke speeches. Er werden allemaal maatregelen genomen, maar toch ging het afgelopen zomer weer mis... en daarom dus weer geen geld voor ze. Bij een politieinval in het noorden van Italië zijn drie politiemensen om het leven gekomen. Ze waren bezig met een inval in een woonboerderij in een plaats ten zuiden van Verona. De bewoners hadden gedreigd zich op te blazen. De boerderij was gevuld met gas. Dat ontplofte toen de politie binnenviel. Behalve de drie doden raakten 13 agenten gewond. In Maastricht is een nieuwe app ontwikkeld die een longaanval kan herkennen aan iemands stem. Bij zo'n aanval worden mensen met longziekte plotseling heel erg benauwd. Als er beschadigingen in de longen zijn, zijn er ook beschadigingen aan je stem, zeggen de onderzoekers. Bij ons meest recente onderzoek hebben we gemeten dat eh, bij de eerste dag van een longaanval de stem ook daadwerkelijk al verandert. Daarmee kunnen we dus het eerder vaststellen en zo'n longaanval eerder eh, behandelen. In Limburg wonen relatief veel mensen met longziekte, vaak als gevolg van het vroegere werk in de mijnbouw. En een enorme verrassing op het jeugd-WK darts. Wereldtopper Luke Littler werd van tevoren gezien als de topfavoriet... maar hij is uit het toernooi gegooid door zijn landgenoot Bo Greaves. Zij is de eerste vrouw die ooit de finale haalt. Littler is al tijden herenmeester bij de grote mensen darts. Maar toch pakt hij het verlies goed op, zegt deze Britse verslaggever. Well, Littler has taken the defeat in good spirit, posting this on his Instagram story. I had two 10 dart legs and missed double 12 for a 9 and still couldn't win. Fair play to Bo Greaves. All the best in Minehead. Some talent. Greaves is hard bezig aan het veroveren van de dartswereld. Drie weken geleden versloeg ze Raymond van Barneveld. In de finale van het jeugd-WK neemt ze het op tegen een andere Nederlander, Gian van Veen. En het weer nog een grijze dag met soms wat regen of motregen. Vooral in het noorden kan het spetteren. Tussendoor zijn er ook wat opklaringen met een klein beetje zon. Het wordt vandaag 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker weer een beetje terug te komen. Ehm, op de A8 richting Amsterdam, daar rijdt het nog wat langzamer. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer en 10 minuten. Bij Alsmeer zijn nog opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk.